Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB is zo goed als rond. Er zijn afspraken gemaakt over welke partij welke ministersposten en staatssecretarissen krijgt. En ook over de poppetjes zijn ze al een heel eind. Er gingen gisteren allemaal namen rond, onder meer die van de beoogde vicepremiers. Dat worden er vier, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. VVD'er Sophie Hermans zag ze wel aankomen. Dat gold ook voor Eddy van Heijem van eh, NSC. En voor Monika van BBB. Die namen gingen al heel lang rond voor zo'n plek eh, in het kabinet. Maar de naam van Guidi Markensover van de PVV... die eh, de belangrijke portefeuille migratie achter zijn naam heeft staan Ehm, en, ook genoemd wordt voor het vicepremierschap. Nou, die naam hadden wij toch niet aanzien komen. Helemaal zeker is dit allemaal nog niet. Eerst moeten alle kandidaatministers en staatssecretarissen op gesprek komen... bij formateur Richard van Zwol. Vandaag is als eerste de beoogd premier van de club aan de beurt, Dick Schoof. Steden hebben moeite met vergroenen. Dat zeggen de rekenkamers van Utrecht en Rotterdam. De gemeentes willen wel meer parkjes en perkjes, maar hebben geen geld en eigenlijk ook geen ruimte. Op de plek van groen kunnen ook woningen komen planten en bomen houden de stad leefbaarder als het warmer wordt door klimaatverandering. Maar in Utrecht is het aantal vierkante meters groen per huishouden alleen maar afgenomen. En het is aftellen naar het EK voetbal. Vrijdag is de aftrap en zondag is Nederland aan de beurt. Op veel plekken zijn de oranje slingers en shirts niet aan te slepen. Maar dit keer is ook een wit voetbalattribuut populair. Bij deze carnavalswinkel in Overijssel vliegen de witte Memphis zweetbandjes over de toonbank. De afgelopen dagen hebben we er al een stuk of duizend verkocht. En we gaan wel over die duizend heen. En het heel mooi om te zien is dat wij natuurlijk al jarenlang de zweetbandjes en de hoofdbanden verkopen. Daarin is eigenlijk normaal gesproken de, de witte hoofdband, eh, zoals ik die hier heb, eigenlijk het minst favoriet. Maar de afgelopen dagen, eh, door Memphis natuurlijk, is dit uh, een van de hardlopers. Ja. De aanvoerder van Oranje speelde de laatste twee oefenpotjes met een witte zweetband om zijn kop. En sindsdien zijn ze dus heel populair. Het weer nog opnieuw een wisselend dagje met wolken en af en toe kans op een bui. Maar zeker vanmiddag is er ook behoorlijk wat ruimte voor de zon. Het blijft wel koel, cool, max 14 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de A7 vielen richting Zaanstad voor Purmerend. 3 kilometer met 10 minuten extra. Er is maar één rijstrook open. Dan de A9, daar is het druk ook maar richting Diemen. Vanaf Alsmeer vielen tot aan knooppunt Holendrecht. Er is één rijstrook dicht, dat komt door schade aan het wegmeubilair.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 Kunstmatige intelligentie herkent prostaatkanker vaker dan radiologen... en geeft minder vaak een verkeerde uitslag. Daardoor zou in de toekomst minder vaak een biop nodig zijn... waarbij een stukje weefsel uit de prostaat genomen wordt. Meer ouders overwegen een pleegkind op te nemen. Sinds het incident met het pleegmeisje in Vlaardingen... hebben meer mensen zich gemeld bij pleegzorgorganisaties. Tegelijkertijd krijgen mensen die nu al pleegouder zijn... meer negatieve opmerkingen sinds het incident. Ruimtereizen van een paar dagen leiden niet tot grote gezondheidsrisico's. Dat blijkt uit onderzoek naar de effecten van zo'n reis op zogenoemde ruimtetoeristen. De veranderingen in organen zijn na een paar maanden op aarde weer hersteld. Het weer, buien met lokaal kans op hagel, vanmiddag meer zon en een graad of 15. this will bring you down. It's a wonder you can make it through the day.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 Hearts will. of exciting A little crazy I should have known She must have altered my senses Cause I offered to walk her home The situation got out of hand I hope you understand It can happen to any one of us leave down.